De functie van IMF-directeur is vakant sinds Strauss-Kaan een week geleden opstapte. Hij wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje. Lacarde zou door alle EU-landen worden gesteund. Tot nu toe is het de gewoonte dat het IMF wordt bestuurd door een Europeaan. Een aantal landen, waaronder China, India en Brazilië, vinden een tijd worden voor een niet-Europese baas van het Internationaal Monetair Fonds. In de hoofdstad van Jemen is zwaar gevochten tussen leden van de grootste stam van het land en veiligheidstroepen van president Saleh. Daarbij zijn zeker 38 mensen om het leven gekomen. In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen het bewind van Saleh en tot voor kort hielden de strijders van de diverse stammen zich afzijdig. Maar sinds zondag staan ze openlijk aan de kant van de demonstranten. Toen weigerde president Saleh voor de derde keer een akkoord te tekenen met de oppositie waarin onder meer zijn aftreden is geregeld. Internetcriminelen hebben ABN AMRO en de Rabobank voor 45 miljoen euro opgelicht via een gat in hun online beleggingssysteem. De politie heeft zes hoofdverdachten opgepakt, meldt het tv-programma Nieuwsuur. Ze kochten via internet opties die ze direct doorverkochten. Op het moment dat de aankoop in rekening werd gebracht hadden ze de opbrengst al doorgesluist naar het buitenland. ABN AMRO, de Rabobank en Justitie hebben bijna al het geld inmiddels teruggehaald. Ongeveer 1 miljoen euro is nog spoorloos. De banken benaderen dat de truc met de opties niet meer werkt. Het weer vannacht vrij helder en de temperatuur daalt tot een graad of 6. Overdag zonnig met in de middag een paar stapelwolken.